Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Donald Trump ligt in eigen kring opnieuw onder vuur. Vooraanstaande republikeinen hebben kritiek op de uitspraken die hij deed over een gesneuvelde moslimmilitair. De vader van de jongen sprak op de Democratische Conventie en Trump liet zich daar denigrerend over uit. Hij zei onder meer dat de moeder van de gesneuvelde militair tijdens de conventie niks zei, omdat dat niet mag van haar geloof. Onder andere de republikeinse senator John McCain is niet blij met Trumps uitspraken. De extra veiligheidsmaatregelen op Schiphol zijn volgens informatie van de NOS onder meer genomen naar aanleiding van de recente aanslagen op de luchthavens Zaventem en Istanbul. Er zou rekening gehouden worden met een scenario waarbij, zoals in Istanbul, een klein kaliber vuurwapen wordt gebruikt. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding wil niet reageren op het NOS-bericht. Sinds dit weekend leidt een signaal van terreurdreiging tot extra waakzaamheid bij de luchthaven. Vandaag werd bekend dat de extra veiligheidsmaatregelen de komende tijd van kracht blijven. In Zaandam is een jongetje van drie verdronken. Zijn lichaam werd aan het begin van de avond gevonden in de Zuidervaart. De peuter werd sinds het einde van de middag vermist. Er werd een burgernetmelding verstuurd... waarin mensen werd gevraagd naar het jongetje uit te kijken. In Veenendaal zijn volgens de politie twee jonge jongens in een sloop beland. Eén is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De andere jongen maakt het naar omstandigheden redelijk. In een ziekenhuis in Zwitserland is de Roemeense koningin Anne overleden. Ze was getrouwd met Michael, die van 1940 tot de communistische machtsovername in 1947 de laatste koning van Roemenië was. Anne was een Franse prinses uit het huis Bourbon-Parma. Ze is 92 jaar geworden. Het weer nog, het regent vannacht en het koelt af naar 14 graden. Morgen is het bewolkt en vooral in de ochtend is er opnieuw kans op regen. Later op de dag wordt het droog, maar de zon laat zich nauwelijks zien.